Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV e beschermt de persoonlijke gegevens van mensen met een uitkering niet goed. En daardoor is allerlei informatie van ruim 4 miljoen mensen... die nu of in het verleden een uitkering hebben gehad... makkelijk op te vragen door ambtenaren uit het hele land. Dat meldt de krant Trouw. Volgens de krant kan een ambtenaar van de sociale dienst in Doetinchem bijvoorbeeld opzoeken wie er in Den Haag een uitkering krijgt. En dit is in strijd met de privacywet AVG. Onderzoekers zeggen in de krant dat dit al jaren bekend is en er bij het UWV niks aan gedaan wordt. De Amerikaanse president Trump heeft de voorzitter van de kiescommissie in de staat Georgia onder druk gezet om stemmen voor hem te vinden. De Washington Post heeft een opname gepubliceerd van het telefoongesprek dat gisteren plaatsvond. Daarin zegt Trump tegen de hoogste verkiezingschef dat er bijna 12.000 stemmen gevonden moeten worden. Daarmee zou de president alsnog Georgia winnen ten koste van Joe Biden. Die wordt over twee weken president, maar Trump houdt nog altijd vol dat hij de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. In Noorwegen zijn opnieuw drie lichamen gevonden na de aardverschuiving van afgelopen woensdag. Daarmee komt het totale aantal slachtoffers van het natuurgeweld op zeven. Vermoedelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Er worden nog drie mensen vermist. De Noorse koning, koningin en kroonprins brachten afgelopen dag een bezoek aan het rampgebied ten noorden van Oslo. Darter Gerwin Price is voor het eerst wereldkampioen geworden. De Welshman was in zijn eerste WK-finale veel te sterk voor Gary Anderson... de kampioen van 2015 en 16. Price won met 7-3. Dankzij zijn kampioenschap neemt hij ook de eerste plaats op de wereldranglijst over... van Nederlander Michael van Gerwen. Van Gerwen stond ruim 7 jaar op de eerste plaats. Het weer bewolkt en vanuit het oosten lichte regen. In Zuid-Limburg en op de Veluwe is er kans op natte sneeuw. Komende dag grijs, regenachtig en waterkoud.